een Klomp met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een huis in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt. De explosie was tegen half drie vannacht in de wijk Spangen. Het is niet duidelijk of er iets in het huis is gegooid of dat de explosie binnen ontstond. Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd. Iets verderop in de wijk werd rond dezelfde tijd een huis beschoten. En een nacht eerder werd al een zwaar explosief door de ruit van een bedrijfspand in de buurt gegooid. De politie onderzoekt nu of de drie incidenten met elkaar te maken hebben. De Marokkaanse koning heeft zijn condolences overgebracht aan de ouders van de vijfjarige Rayen. Het jongetje werd gisteren uit de put gehaald waarin hij dagenlang vastzat, maar heeft het drama niet overleefd. Gisteravond laat werd zijn lichaam naar boven gebracht door reddingswerkers. Wanneer de jongen is overleden is niet duidelijk. Dat duurde dagen om hem op 35 meter diepte te bevrijden. En vrijdagavond bleek hij al erg verzwakt te zijn. Rondom de put hebben mensen gebeden voor een goede afloop. De politie in Zeeland is gisteravond massaal uitgerukt naar het station van Arnhem-Muiden. Daar stond een trein stil waarin vernielingen waren aangericht. Mogelijk hadden jongeren die in Goes waren ingestapt een coupé vernield. De agenten noteerden de persoonsgegevens van verschillende reizigers. na zo'n anderhalf uur kon de trein verder rijden richting Vlissingen. Er is niemand opgepakt. In twee steden in Centraal Mexico zijn 16 lichamen gevonden. Het gaat vermoedelijk om slachtoffers van bendegeweld. In één plaats werden 10 lijken gewikkeld in doeken gevonden op straat. De lichamen van de zes andere slachtoffers hingen in een loods in een stad 50 kilometer verderop. Twee verdachten zijn aangehouden. Zij vervoerden een dag eerder een ander lichaam. dat slachtoffer zou mogelijk banden hebben met de 16 doden. Het weer bewolkt en de hele dag door regen. Het waait ook flink, met aan zee soms zware windstoten. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10.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 Oh, oh, oh, your eyes take over me, they holding me, feel like they are controlling me. Ooh Yeah, break it down. I don't mean no disrespect, easy. I'm just trying to make you see that where I'm from, yo, shorty, you the bomb.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 De kaarsjes worden aangestoken. Uit de jukebox klinkt André. Het is te lang stil geweest. Al die maanden binnen zitten, wat heb ik dit gemist? Eén Zij krijgt een drankje en een schouder. Hij doet zijn verhaal. Er is niemand meer alleen. Het is tijd, de hoogste tijd je welkom bij de eerste ronde. De glazen die staan waar ze altijd stonden. Te wachten om geduldig gevuld te worden. Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig. Ik heb gewacht op de dag dat dit kon.